Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Bleker onder kan voorkomen dat Nederlands onderzoek naar een gevaarlijke griepvariant wordt gepubliceerd. Wetenschappers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar het vogelpestvirus. Het is de onderzoekers gelukt om het virus overdraagbaar te maken bij fretten. Bleker is bang dat met die kennis een biologisch wapen kan worden gemaakt. Hij wil publicatie in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift voorkomen door onderzoekers bijvoorbeeld een exportvergunning te laten aanvragen. Publicatie zou hetzelfde zijn als het beschikbaar stellen van technologie aan derden waarvoor zo'n vergunning nodig is. De Academie van Wetenschappen vindt dat de informatie gewoon toegankelijk moet zijn voor andere wetenschappers. De Hells Angels hebben een bestuurslid uit Zeist gerooieerd, omdat op zijn computer foto's met kinderporno zijn gevonden. De woordvoerder van de Hells Angels in Amsterdam zegt dat de club met klem afstand neemt van de man. Tijdens een onderzoek naar wapenhandel vond de Nationale Recherche kinderporno op computers van het bestuurslid. De Hells Angel werd dinsdag aangehouden en is de afgelopen dag voorgeleid. De rechtercommissaris besloot dat de man voorlopig blijft vastzitten. Het dodental van Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook is opgelopen tot acht. De aanvallen zijn een vergelding voor Palestijnse raketbeschietingen op Israël. Onder de acht doden zou de leider zijn van een militante Palestijnse beweging. Volgens Israël zijn ook twee Palestijnen gedood die op het punt stonden nog meer raketten op Israël af te vuren. Bij de raketbeschietingen vanuit de Gazastrook raakten eerder twee Israëliërs gewond, van wie één ernstig. Het is de grootste uitbraak van geweld tussen Israël en de Palestijnen in maanden. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt vooral in het noorden een beetje regen.